11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij Zeewolde naar Anne Faber. De politie heeft sterke aanwijzingen dat het lichaam van de 25-jarige vrouw verborgen is... in de omgeving van het Nulderpad in de gemeente Zeewolde. Het gebied is afgezet en forensische experts doen er onderzoek. De politie hoopt het lichaam aan het einde van de dag gevonden te hebben. Gisteren werd de zoektocht naar Faber uitgebreid van Den Dolder naar Zeewolde... De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij haar verdwijning komt uit Zeewolde. Blokker verkoopt Intertoys. De 500 Intertoys speelgoedwinkels in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg worden verkocht aan de Britse investeerder Alteri. Blokker wil niet zeggen hoeveel de Britten voor Intertoys betalen. Blokker is bezig met een grote transformatie waarbij winkels worden afgestoten en het bedrijf zich volledig concentreert op de Blokkerwinkels. De woonwinkels van Leen Bakker zijn inmiddels verkocht. Voor Xenos en Big Bazaar wordt nog een koper gezocht. Door de krapte op de woningmarkt zijn ook in het derde kwartaal de huizenprijzen weer gestegen. Vergeleken met een jaar eerder gingen de prijzen gemiddeld met bijna 10% omhoog, meldt de NVM. De makelaarsvereniging zegt dat de woningmarkt op veel plaatsen oververhit is. In Leiden, Amsterdam en Den Haag stegen de prijzen met meer dan 17%. Afgelopen kwartaal werd één op de vier woningen boven de vraagprijs verkocht. Dat komt mede doordat er weinig woningen op de markt komen. De Nederlandse economie wordt veel harder geraakt door de brexit dan eerder gedacht, denken economen van de Rabobank. Volgens hen kan de schade oplopen tot 35 miljard euro in het geval van een harde brexit. Dat is een vertrek van Groot-Brittannië zonder handelsverdrag met de Europese Unie. Het kan de economie tot 2030 meer dan 4% groei schelen. Per werkende Nederlander komt dat neer op 4000 euro. Het weer nog, vanochtend nog lokaal wat motregen, vanmiddag af en toe zon. Het wordt 14 tot 17 graden bij een frisse westenwind. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de N203 Amsterdam-Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij de aansluiting met de A9. De rijbaan is daar dicht, maar je kunt er via de af- en de oprit met enige moeite wel langs.